Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Ga niet zomaar het ijs op. Steeds meer mensen hebben schaatskoorts, maar het natuurijs is op veel plekken nog niet veilig. Het is te dun en op veel plekken komt er door de zon ook een laagje water op het ijs te staan. Er zijn al meerdere mensen doorheen gezakt. In Eindhoven moest iemand met een ambulance naar het ziekenhuis. Toch trok deze schaatser in Ankeveen bij Hilversum vanmiddag de stoute schoenen aan. Of nou ja, schaatsen dus. Het is eh, prachtig. Het was eventjes, eh, ik ben er gisteren doorheen gezakt. Ehm, maar het was voor mij een beetje om te doen dat ik de eerste was die eh, deze afslag hier durfde te nemen. Dus het begon hier een klein beetje te kraken, maar uiteindelijk ben ik gewoon gegaan. Dus ik ben, eh, ik, ja, het is top. Bij het RIVM zijn in een dag tijd bijna 4.500 nieuwe besmettingen gemeld. Flink meer dan een dag eerder. De cijfers zijn niet helemaal eerlijk omdat veel teststraten zondag en maandag door het winter weer dicht waren. Er liggen wel minder coronapatiënten in de ziekenhuizen. En Google laat in ons land geen advertenties voor slotenmakers meer zien. Volgens de zoekmachine belanden bovenaan vaak loesje bedrijven... die superveel geld vragen aan mensen die wanhopig voor een dichte deur staan. Ook in België, Duitsland en Zweden blokkeert Google de advertenties. En misschien heb je hem al ergens zien staan op een stoep, aanplakzuil of muur. De hashtag niet mijn schuld. Het is een actie van de studentenbond LSVB tegen het leenstelsel. Kato uit Amsterdam is ook de straat opgegaan met een buskrijtverf en legt uit waarom. 4 op de 5 studenten kan met burn-outs. En je ziet ook dat een heel groot deel van die burn-out studenten financiële stress heeft. Door het wegvallen van banen, door het zorgen maken. Hoe hoest ik die 2000 euro per jaar steeds op? Het collegegeld wordt ook steeds meer. De huren zijn idioot, zeker hier in Amsterdam. Hoe betaal ik dat allemaal? En ook nog studeren zonder mezelf 30 uur per week kapot te werken? Nou, het antwoord op die vraag is wat haar betreft simpel. Dat kan niet. Daarom vindt zij dus dat het leenstelsel moet worden afgeschaft. De meeste partijen in de Tweede Kamer willen dat trouwens ook. En het weer nog, het blijft koud. Vandaag en morgen een graad of min 2 en lekker veel zon. Vannacht gaat het wel 10 tot 15 graden vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staan een paar korte files. Op de A7 van Zaanstad naar Horen heb je een kleine 10 minuten oponthoud...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 Het gaat om mensen met zwaar overgewicht, het syndroom van Down... of een neurologische aandoening die de ademhaling bemoeilijkt. Sportschoolhouders maken zich zorgen over de terugloop van het aantal leden. Volgens NL Actief, de grootste fitnessbond van Nederland... heeft ongeveer 30% van de leden inmiddels een sportschoolabonnement opgezegd. De wegen naar de Loostrechtse en de Ankerveense plassen staan nog altijd vol met auto's van mensen die op de plassen willen schaatsen. Tot ergernis van bewoners die protestborden aan de kant van de weg hebben geplaatst. Het weer de komende uren koelt het snel af.